Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Her en der in het land worden evenementen komend weekend afgelast vanwege de verwachte hitte. Onder meer de midzomermarathon in Apeldoorn, het schaapscheerdersfeest in Nijkerk en een voetbaltoernooi in Neden gaan niet door. Andere evenementen zoals Parkpop en de Veteranendag in Den Haag nemen extra maatregelen om bezoekers te beschermen. Een hockeyclub in Veenendaal wilde dat ook doen, maar vanwege de eikenprocessierups zijn twee jeugdtoernooien dit weekend alsnog afgelast. Een voormalige politieman heeft 120 uur werkstraf gekregen... omdat hij informatie had gelekt over de automobilist... die twee jaar geleden bij Amsterdam Centraal inreed op voetgangers. De politieman speelde onder meer de Marokkaanse naam van de automobilist door aan geen stijl. Dat voedde geruchten dat het ging om een aanslag. Terwijl uit politieonderzoek bleek dat de man onwel was geworden. Vanwege het lekken was de 31-jarige politieman al ontslagen. De NS hoeft toch geen boete van 41 miljoen euro te betalen voor machtsmisbruik. NS-dochter Abellio won in 2014 een aanbesteding in Limburg, maar dat zou niet eerlijk zijn gegaan. De rechtbank in Rotterdam heeft nu bepaald dat machtsmisbruik niet is bewezen. Nederland kan volgens staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie niets doen om de Sea-Watch weg te krijgen bij Lampedusa. Het schip is met 42 migranten aan boord aangekomen in de haven van het Italiaanse eiland autoriteiten hadden dat verboden. Het schip vaart onder Nederlandse vlag, maar volgens Broekers-Knol is Nederland niet verantwoordelijk. Frank Masmeijer is in België in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel voor drugshandel. Eerder had de voormalige tv-presentator acht jaar gekregen. Masmeijer hield lang vol dat hij onschuldig was, maar vorig jaar bekende hij alsnog dat hij betrokken was bij de smokkel van 467 kilo drugs in een partij bananen in de Antwerpse haven. Het weer, in het noorden nog wat bewolking, die kan zich vannacht uitbreiden. Minima tussen 11 en 13 graden. Morgen lost de bewolking weer op en dan schijnt overal de zon. Het wordt 21 tot lokaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Knoop het Watergaasmeer 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Knoop het Holendrecht naar de A9 richting Haarlem. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht bijna een half uur vertraging over 4 kilometer. En dan eh, de A10 Knoopend de Nieuwe Meer richting Watergaasmeer bij het Koenplein 5 minuten vertraging. Bij Durgendam ring Oost richting Utrecht 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N522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 Zit met niemand maar mezelf in die race En al mijn day ones zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja, nu gaan we heel hard blank gas borrowed Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard blank Gaan borrowed Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. Back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, ik weet voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day was zijn nu nog steeds en ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja, nu gaan we heel hard plank gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard plank gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet match. met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold up, ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school. We make money, make money, road. Ik ben met mijn young bro. Jij weet zijn niet A1. Jij weet alles A1. Jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, maar nigga, je deed lang. niet I real youth, zeg het je net dat je Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever blauw. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo yeah, yeah. Heel hard plat van sorrow Ziekte die ik voel die was niet altijd zo Werken doe ik de dan stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 and she don't even know it. I don't want you to go yet. Can we stay in the moment? coupe out the garage, pull the roof back, just me, you and the stars. Toast to the gods, she's the one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets, wake up, fuck, and then we going back to sleep.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 炸炸炸炸炸。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 Yeah. never stop. Turn up the speakers until we drop. We rock the dance floor, we get fucked up. And now the people in the club, they do like us. High heels, the on, dance until we see the dawn. Flashing lights, deep down low, we are gonna make it blow. Drop it down, shake that ass, everybody make it clap. Party nights with the click, I'm from Stavanger, bitch. bitch.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 never find another like me.